Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat hij wraak zal nemen voor de aanval op zijn huis gisterochtend. Hij verklaarde dat Iran en diens bondgenoten, zoals Hezbollah en Libanon, een hoge prijs zullen betalen na de moordaanslag. Netanyahu en zijn vrouw waren niet thuis ten tijde van de aanval. Officieel is niet bekendgemaakt of de woning werd geraakt. Op sociale media duiken echter foto's op van beschadigde ramen... van wat het huis van Netanyahu zou moeten zijn. De beelden zouden door Iran op Telegram zijn geplaatst. Bij een Israëlische aanval op een stad in het noorden van Gaza... zijn zeker 73 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een wooncomplex en meerdere huizen zouden zijn geraakt. Tientallen mensen raakten gewond. Het Israëlische leger trekt het genoemde dodental in twijfel maar het is onduidelijk waarop ze dat baseren. Het gebied waar de aanval plaatsvond ligt al zo'n twee weken onder vuur. Israël zegt te willen voorkomen dat Hamas daar hergroepeert. Martin Garrix is opnieuw uitgeroepen tot de populairste DJ van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mac plaatste de 28-jarige Nederlander op de eerste plek van hun top 100. Het is de vijfde keer dat Garrix bovenaan de lijst staat. Vorig jaar was de Franse David Guetta de populairste DJ. In de top 10 staan nog twee andere Nederlanders. Armin van Buren op 6 en Everjack op de zevende plek. En nog meer muzieknieuws. Frans Bauer is geëerd door Rotterdam Ahoy. De zanger stond als eerste artiest 53 keer op het podium van de concerthal. En daarmee verbrak hij het record van Lee Towers, die er 51 keer optrad. Bauer gaf dit weekend twee concerten in Rotterdam. Hij krijgt een portret gemaakt van glas die naast het borstbeeld van Lee Towers wordt geplaatst bij de artiesteningang van Ahoy.